Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VS heeft bond dat terroristen overwegen aanslagen te plegen via geïmplanteerde bommen. Dat hebben functionarissen gezegd tegen verschillende Amerikaanse media. Veiligheidsdiensten houden er al langer rekening mee dat terroristen via bommen in het lichaam aanslagen willen plegen afgelopen maand kregen ze informatie dat terroristen deze methode nu serieus overwegen. De New York Times meldt dat Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland zich in de methode verdiept. Verwacht wordt dat de controles van internationale vluchten naar de VS zullen worden aangescherpt. In Italië zijn oud, negen oud-nazi's bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona hebben ze zich schuldig gemaakt aan massamoord op Italiaanse burgers. In de Tweede Wereldoorlog waren ze lid van een elite-eenheid van de Duitse luchtmacht. In het voorjaar van 1944 streden ze tegen de partizanen in het noorden van Italië. Om het verzet te breken werden zeker 140 burgers geëxecuteerd. De negen veroordeelden zijn nu ongeveer 90 jaar. Ze waren niet bij het proces aanwezig. Het Haagse ingenieursbureau NACO heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de bouw van een luchthaven bij Peking. Dat wordt de grootste ter wereld, met acht start- en landingsbanen voor 130 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven wordt vier keer zo groot als Schiphol en in oppervlakte ongeveer even groot als Amsterdam. Het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan gaat door. De zaak tegen de voormalige IMF-topman was op losse schroeven komen te staan... door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje... dat hem van verkrachting beschuldigt. Intussen heeft een andere vrouw in Parijs ook aangifte van verkrachting gedaan tegen Strauss-Kaan.